Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er liggen weer wat snelwegen vol met troep. Op een aantal plekken zijn wegen deels afgesloten vanwege stikstofprotestacties. Op de A1 in de buurt van Deventer en Apeldoorn ligt nog een hoop puin en andere zooi van gisteren. Ze zijn er druk met opruimen, ziet onze verslaggever. Vannacht waren er geen eh, werkzaamheden omdat eh, de, aannemers bedreigd waren. Inmiddels eh, is, men dus wel weer bezig. Maar zoals het er nou nu uitziet is men nog wel even bezig hier bij de snelweg. In Midwolde, een plaatsje op de grens van Groningen en Drenthe... gebeurde vannacht een ongeluk doordat er afval op de A7 lag. Er waren meerdere auto's bij betrokken, maar er raakte niemand gewond. Het Russische leger leger heeft een hele grote energiecentrale ingenomen in Oekraïne. Het is de op één na grootste van het land. Er werd al een paar weken flink om gevochten. De Russen zeiden vorige week al dat ze de centrale hadden veroverd... en nu bevestigt Oekraïne dat. Op een eendebedrijf in Dalfsen in Overijssel is vogelgriep ontdekt. Daarom worden 88.000 eenden afgemaakt. Bij zo'n zes bedrijven in de buurt wordt gecheckt of daar ook vogelgriep is. En bij een politieachtervolging in Brabant zijn gisteravond twee mensen opgepakt. De politie zat een tijdje achter een auto aan. Waarom is niet duidelijk. Meer dan tien politiewagens deden eraan mee. En uiteindelijk crashte de auto op de A16 in de buurt van Preda. Daar vloog de bestuurder een sloot in. Een van de mensen in de auto raakte daarbij gewond. Egels hebben het zwaar op dit moment. En dat komt door de droogte. Bij de dierenopvang in Middelburg in Zeeland zijn meer dan 100 verzwakte egeltjes binnengebracht. Die diertjes die gaan op zoek naar voedsel, wat er eigenlijk niet is. En naar drinken. En ja, dat is er ook heel weinig. Want plassen en zo zijn er niet meer. Dus ja, ze krijgen dorst en honger. Volgens de medewerkers van de opvang worden de laatste jaren steeds meer zwakke egeltjes binnengebracht. En zij denken dat het door klimaatverandering komende jaren nog veel meer meer gaat gebeuren. Het weer nog, ook vandaag een droge dag met wel wat bewolking. Het wordt maximaal 20 graden in het noorden. In het zuiden kunnen ze de 25 graden aantikken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A7 Hoorn den Oever voorlopig in beide richtingen dicht tussen Albekerk en Middenmeer. Dat heeft te maken met de boerenprotesten. Mogelijk duurt dat nog tot 8 uur. Verkeer richting Den Oever rijdt om via de N307 en de N240.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 Oh, my head keeps turning. Paralyzed. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw boerenacties op en rond de snelwegen vannacht. In verschillende provincies liggen hooibalen en afval op de weg. De politie waarschuwt automobilisten in Noord-Nederland om goed op te letten. Driekwart van de apothekersassistenten heeft dagelijks boze mensen aan de balie... blijkt uit een peiling van KPMG. Klanten zijn boos omdat hun medicijnen er niet zijn. Voor veel assistenten is de agressie een reden om te stoppen met hun baan. In een half jaar tijd is de Nederlandse bevolking met bijna 120.000 mensen gegroeid. Die groei komt met name door immigratie. De meeste immigranten kwamen van landen buiten de Europese Unie, vooral Oekraïne. Het weer, zon maar ook sluierwolken, het blijft droog en het wordt 20 tot 25 graden.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 A enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé.